Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het orkaan van de vijfde en hoogste categorie. De orkaan Maria heeft inmiddels Dominica bereikt... waar volgens de premier van het eiland de daken in het rond vliegen. Er zijn windsnelheden gemeten tot 260 km per uur. Verwacht wordt dat eilanden als Guadeloupe, Martinique en Montserrat... het ook zwaar te verduren zullen krijgen. In de loop van de ochtend Nederlandse tijd zal het oog van de orkaan Saba en Sint-Eustatius ten zuiden passeren, waardoor de eilanden niet de volle laag krijgen. Sint Maarten krijgt vooral veel regen. Bijna 200 Turken met een diplomatiek paspoort hebben na de mislukte staatsgreep van vorig jaar zomer asiel gekregen in Duitsland. Volgens het Duitse persbureau DPA zijn het niet alleen diplomaten en militairen, maar ook hun gezinsleden. Sinds de mislukte koe hebben al zo'n 10.000 Turken asiel aangevraagd in Duitsland. En er willen er steeds meer weg uit Turkije. Na de mislukte staatsgreep zijn in het land ruim 50.000 mensen aangehouden. En nog eens 150.000 zijn hun baan kwijtgeraakt. Ze worden in verband gebracht met de Gulen-beweging... die volgens de Turkse regering achter de mislukte staatsgreep zit. Een Noorse rechercheur moet 21 jaar de cel in voor zijn rol bij een grootschalige drugsmokkel. De man was verantwoordelijk voor de aanpak van de georganiseerde misdaad in Oslo, maar nam ook steekpenningen aan van een beruchte smokkelaar van wiet en hars. De rechercheur stuurde onder meer sms'jes naar de smokkelaar om te laten weten of hij in de gaten werd gehouden. Hij zou er in totaal 70.000 euro voor hebben gekregen. De rechercheur spreekt tegen dat hij corrupt is en gaat in beroep. De drugsmokkelaar kreeg 15 jaar cel. Hij legde belastende verklaringen af tegen de rechercheur in ruil voor strafvermindering. Het weer, landinwaarts vrijwel stil, met, windstil met nevel en mist... en minima tussen 4 en 7 graden. Aan de kust een enkele bui.